Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel zijn vannacht 10 tenten neergezet. Het was er weer hartstikke druk. Vluchtelingen moesten slapen op stoelen of in de gang. Om te voorkomen dat er ook mensen buiten op de grond moesten liggen... vroeg het COA het Rode Kruis vannacht om hulp. De wachtkamers met stoelen is helemaal gevuld. Onze eigen uh, nachtopvang is gevuld. Onze sporthal ligt helemaal vol. En ergens houdt het op. En gelukkig eh, komt het Rode Kruis helpen. De tenten waren in principe maar voor één nacht. Daarna zien we wel weer verder, zegt het COA. Ben je een werker, wijkagent of voetbaltrainer... dan moet je meer betrokken worden bij de aanpak van pesten, zegt de kinderombudsman. Je wordt vooral gepest op scholen, maar ook daarbuiten op het voetbalveld of in de wijk. Meer partijen moeten helpen om dat te voorkomen, zegt die kinderombudsman. Dus ook die wijkagent die zegt, ja, ik kan het misschien niet strafrechtelijk eh, benaderen... maar die moet ook aan de slag in die buurt om pest te signaleren en te voorkomen. En dat geldt ook voor eh, de sportclub. In het onderzoek werd ook aan gepeste kinderen gevraagd wat zij graag van de pesters zouden willen. Die moeten hard aangepakt worden en weten hoe het voelt om buitengesloten of gepest te worden, was het antwoord. En Willem II is gedegradeerd naar de eerste divisie. En dat betekent volgend seizoen weer de derby van het zuiden. Willem II tegen NAC Breda. De burgemeester van Breda maakt zich daar nu al zorgen om. Hij heeft een brief naar de gemeenteraad gestuurd waarin hij zegt nu al goed na te denken... hoe de stad straks om moet gaan met de wedstrijd en kans op hooligans. En flitspalen en trajectcontroles waren afgelopen jaar weer flink cashje voor de overheid. Volgens het AD werd er bijna 6,7 miljoen opgehaald aan snelheidsboetes. Het meest is er geflitst op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam. Dik 540.000 boetes werden er daar uitgedeeld. Het weer nog. Het wordt weer een prima dagje met af en toe wolken, maar vooral veel zon. Het wordt maximaal 20 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland is het ook best een drukke ochtendspits geworden. Er staat ruim 85 kilometer file. Er zitten ook enkele ongelukken tussen. Zo is het langzaam rijden op de A2 van Amsterdam naar Utrecht... Vanaf Breukelen tot aan de Leidse Rijntunnel met eh, ruim 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de A1 trouwens van Amersfoort naar Amsterdam... tussen Baarn en naar de vesting ongeveer een kwartier oponthoud. Op de A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Knopendunette net ook ongeveer een kwartier. Op de N201 Hilversum richting Uithoorn.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 Y si te llama, déjalo que llame otra vez. Si vuelve y llama, no siga esta batería con un ex. El amor es muy lindo pa' que llores por un feo. Que no te dañe tu noche de teteo. Bótalo si no cumple con su empleo. Que no te manda ni que fuera un correo. Está muy se descuida yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Si te tira yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. A las seis yo te recojo, los aros me yo te robo, robo, robo, robo, robo, robo. Ey. Si te tiras yo te cojo, cojo, cojo, cojo, cojo, cojo. Ey. A las seis yo te recojo. Los aros me combinan con los zorros. Yo quiero comerte mami, me Y si no tienes donde dormir, en mi cuarto te alojo. Pa' conseguir todo su teclado tiene espacio. No le dé hora de volver, tú no eres un casio. <laughs> Bienvenidos al, al bloque cerebro. Dímelo, blow. John el Diver, yo rica Music. Yeah, yeah, yeah, yeah. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que le pasa? Que cuando se pone triste se le pasa. Allá va con su culota. cuando sale hay un bobota. Ya no se quiere papi, entiéndelo, entiéndelo, entiéndelo. ella misma dice prendelo. Ey, ey, ey, ey.